Fout en nieuw. get on like the moon around the world. I'm just a fool for you, girl. Come down and don't keep me around. Take a trip with the sound. I wanna let you know I'm not a fool for you. I will show you what you need to do. Boom, my heart is pumping, and just for you it is jumping. I wanna take you here, I wanna take you there. Every day we'll be humping. One time, two times, tell ya. Gimme, gimme your love, and I will hold ya. Make up your mind, cause I need to know where to go. Mama. is Fout en Nieuw. Fout en Nieuw. Q Music. fout en nieuw. For so many years we were friends and yes I always knew what we could do.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 Fout en nieuw. Q Music. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I know you want me. en de beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw. Ik was laatst in de stad, in het zuiden van het land. Ik hoorde in een kroeg, engelen zang En oh, het was zo mooi, oh, het was zo spannend. Dit hoorde ik nog nooit, dit engelige zang. giet patras in cups. Jonko krommer dan een hengel. Sap vers van de tap. En je snapt wat ik bedoel. Stond buiten in het zuiden, zag diegene het gaspadoel. Trappen like a fool, secure de bag de trolley. Ik wil mijn wijn rood met op Colbert van Snolly. Die er op mijn lijn, af in Frans en de Jason. Zo'n eiland, het flacon, ja vanavond gaan we dom. Hey, ik was laatst in de stad, in het zuiden van het land. Ik hoorde in een kroeg, engelengezang. En oh het was zo mooi, oh het was zo spannend. Rol de dice en ja, Ik Kijk net een patache Neem een shotje uit de stiek, noem het atelier. Gooi die benen los, net een skip leg day. Oh man, dit engelige gezang verdient airplay. Hey. Ik was vast in een stad, in het zuiden van het land. Ik hoorde in een kroeg, engelige gezang. Europe. Q Music. Everybody.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 Q Music. Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen. Vliegen in een lange rij, onverwacht aan mij voorbij. Heb ze net op tijd zien komen, was weer half aan het dromen na een lange nacht. ah Voetbal kijken ergens in een kroegje verderop was al lang niet meer geweest en toen ze wonen was het feest. Eenmaal thuis weer aangekomen zag ik door het dier de bomen en het bos niet meer. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan. Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint, dus tijd om weer te gaan. Het Jan en oude man. de dag, is paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort. Rustig even slapen is het allerbeste wapen. Wat twee aspines op, tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waren dit mijn laatste uren op de wereldbol. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint, het is dus tijd om weer te gaan Leef nu het kan, praat met Jan en oude man Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat Hou van het leven, het leven houdt van jou Ga eruit, zegt het woord dat iedereen het hoort. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Met de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het voort, zodat iedereen het hoort. Zonder steekjes brood was ik waarschijnlijk half dood uit het de beste hits uit het foute uur. Q Music. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while.